Het waait te hard en dus heeft de gemeente besloten om het af te blazen. De grote vuurwerkshows in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag gaan vooralsnog wel door... Ondertussen is het op verschillende plekken al 2024. In Nieuw-Zeeland en Australië bijvoorbeeld. In Sydney ging een paar uur geleden het vuurwerk de lucht in. Ja, wij moeten nog acht uur wachten voordat de kurk van de champagne kan. Mensen die op eilanden vlakbij Hawaii wonen moeten helemaal geduld hebben. Daar begint pas over 21 uur het nieuwe jaar. De Amerikaanse marine heeft drie bootjes van Houthi-rebellen laten zinken op de Rode Zee. De rebellen probeerden vanaf die bootjes een Deens containerschip te kapen. De Houthis komen uit Jemen en vallen vaker internationale schepen aan. Correspondent Daisy Moore sprak onlangs met een leider van de beweging. Hij vertelde dat ze eh, deze aanvallen op vrachtschepen uitvoeren... omdat ze de Palestijnen in Gaza willen steunen. En eh, hij zei dat de oorlog in Gaza direct moet stoppen... en dat mensen daar voedsel, water, medicijnen eh, en brandstof moeten krijgen. En dat zodra dat gebeurt, er geen schip meer door ze zal worden aangevallen. Amerika heeft ook twee raketten die vanuit Jemen werden afgevuurd onschadelijk gemaakt de jongen van 16 heeft gesolliciteerd op de functie van burgemeester van Terschelling. Het is Lars Westra, die vorig jaar ook al streed voor stemrecht voor 16-jarigen. Nou, ik denk dat het perspectief van kinderen eigenlijk onmisbaar is in de politiek. Omdat wij veel meer naar de toekomst kijken. Omdat wij meestal veel meer een open blik hebben bijvoorbeeld. En naar dingen kijken. En het feit dat we kinderen uitsluiten van de politiek. Dat is eigenlijk gewoon discriminatie. Lars hoorde van de bestuurlijke crisis op het eiland en stuurde een sollicitatiebrief. Hij wil als burgemeester gaan werken aan vertrouwen door met het college te gaan watlopen. Het weer, is een mix van buien en af en toe droge momenten.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 hearing Sam sound and listening to it, please fill out the feedback form and tell us what seemed to be real shit. quite right. After entering Samsound and listening to it, please fill out the feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this tune at maximum volume level, to chant around like everybody else does. does not sound quite right. After entering Samsound and listening to it, please fill out the feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations.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 I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world.